uur. Gert Kluk bij het NOS-journaal. Viervoudig toerwinnaar Chris Froome mag volgende week zaterdag niet starten in de Tour de France. Dat meldt de Franse krant Le Monde. Tourorganisator ASO zou de Brit van Sky willen weren. Hij is niet welkom vanwege de dopingprocedure die tegen hem loopt... na een positieve test in de Ronde van Spanje van vorig jaar. ASO zou zich baseren op een artikel uit de UCI-reglementen. Daarin staat dat een organisatie een renner mag weren als die de reputatie van het evenement schaadt. De Nederlandse ambassadeur in Marokko is om tekst en uitleg gevraagd over uitspraken van minister Blok van Buitenlandse Zaken. Blok zei vorige week dat de straffen die zijn opgelegd aan protestleiders in het Rifgebied aan de hoge kant lijken. Bronnen melden dat de Nederlandse ambassadeur in het gesprek heeft benadrukt dat Nederland zich niet wil mengen in de lokale rechtsgang en dat de regering het hoge beroep in de zaak afwacht. Een blushelikopter van Defensie gaat helpen bij het blussen van een brand bij Hengelo. Er staat een grote afvalberg in brand. Door de rook die vrijkomt is er veel stankoverlast. De oorzaak van de brand in de afvalberg bij Hengelo is nog niet duidelijk. De brandweer zegt dat het nog uren en mogelijk zelfs dagen duurt voordat de brand uit is. De Franse politica en holocaust overlevende Simone Weil is bijgezet in het Pantheon. In een ceremonie met president Macron in Parijs kreeg de vorig jaar overleden Weil haar laatste rustplek. In het Pantheon eert Frankrijk sinds 1791 grote namen uit de Franse geschiedenis. De Franse president bepaalt wie de eer te beur valt. Tien jaar na de invoering van het rookverbod in de Nederlandse horeca wordt er vrijwel nergens meer gerookt. Ook in kroegen en discotheken, waar de handhaving lange tijd een probleem was, wordt bijna geen sigaret meer opgestoken, zegt toezichthouder NVWA. Het weer zonnig en droog, het is vanmiddag 24 tot 28 graden, blijft vanavond nog lang warm. De komende dagen weinig verandering.